Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Os blijven een basisschool en kinderopvang morgen dicht... omdat een aantal leerlingen online is bedreigd. De politie doet onderzoek en neemt de zaak hoog op. Volgens Omroep Brabant kregen leerlingen uit groep 8 via Telegram foto's binnen... van kogels met hun namen erop. Op een andere foto stonden drie pistolen. Hoe lang de school dicht blijft is niet bekend. Voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen... wordt noodopvang geregeld. In Den Haag is het vandaag een komen en gaan van kandidaatministers en staatssecretarissen. Onze verslaggevers stonden natuurlijk even voor de deur om te vragen hoe het ging. Goed, prima. Ehm, ik ken de heren natuurlijk eh, al. Ja, het is natuurlijk gewoon een eer om dit eh, te mogen doen. Nou, het was een eh, goed gesprek. En ik moet zeggen, ik vond het persoonlijk ook bijzonder en eervol om dit gesprek vanochtend met Dick Schoof, kandidaat minister-president... en de formateur Richard van Zwol te voeren. Buitengewoon plezierig, ja kan niet anders zeggen. Het was voor mij ook de eerste eh, keer dat ik met eh, de kandidaat minister-president eh, bekend maakte. Ik vond het buitengewoon een aangename kennismaking. Kwamen er nog gekke bijbaantjes aan het licht? Nee, die heb ik niet. In juli wordt het official. In de eerste week is de beëdiging bij de koning... en staat de nieuwe ploeg op het bordes voor de foto. Over een uurtje speelt Oostenrijk tegen Frankrijk. Het is de tweede wedstrijd in de pool van Oranje. Onze sportcollega Thierry Boon blikt voor ons alvast eventjes vooruit op de wedstrijd. We gaan voor het eerst dit EK Kylian Mbappé in actie zien. Hij is de grote ster, heeft net getekend bij Real Madrid. Oftewel, Frankrijk is vanavond de grote favoriet. Dan Oostenrijk met Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner... is dus de onderdok, maar wel een ploeg in vorm. Maar let vooral op op Frankrijk, want dat is vrijdag in Leipzig... de volgende tegenstander van Oranje... dat dan in ieder geval al anderhalve dag meer rust heeft gehad dan de Frans. Ja, hopen dat die Fransen verliezen dus. Dat maakt het voor Oranje weer wat makkelijker om door te gaan naar de volgende ronde. En dan nog het weer. Even kijken. Ja, het weer. In het westen schijnt de zon. In het oosten is het bewolkt. Temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Vanavond ook nog een lange tijd zonnig. En in de nacht komt er meer bewolking.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 die komen uit de, de buurt van Leiden. En dat is toch wel een kraamkamer van wat betreft heel veel muzikaliteit daar. Want wij hebben hier ook de Kiwi Club hier niet zo lang geleden gehad in april... Eh, toen hadden we zelfs twee bands in één programma zitten. Dus dat was dan wel iets wat te veel van het goede. Eh, we gaan eh, natuurlijk straks nog iets horen van Fast Counters. Dus dat komt straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek liggen. En CEO's Orange Core, dat zou je zeggen van dat is een band uit meerdere personen. Niks is minder waar. Het is eigenlijk één persoon. En dat is Siobhan Lemaire, zo heet zij voluit. En zij was de support bij Alvira's release show van het album wat zij afgelopen vrijdag in Patronaat heeft eh, gepresenteerd. En dit eh, is het nummer wat op haar mixtape staat. En dat nummer dat heet I Need a Dog. everything you do to me. bedenken hoe het eh, programma ooit is eh, begonnen... dan eh, denk je van ineens staan er een stuk of wat camera's overal. Het is tegenwoordig ook tv geworden bij Alternative FM. Ik sta op een camera, daar staat een camera. Ik weet niet of ik zelf in beeld ben, maar goed, dat maakt er allemaal niet zoveel uit. Salad Days was de nieuwe single van Kolbak. En die single die komt morgen uit. <clears throat> Zal is ook even een, een kikker in de keel eruit laten. En I Need a Dog van CEO's Orange Core. En die heeft vorige week opgetreden eh, tijdens de eh, support voor Elvira in Patronaat. En het eh, is eclectische muziek, meneer Albert van Gelder. Ik zal het even zeggen, want die zei al van... Wat is dit voor waardeloze herrie? Maar goed, eh, ja, maar goed, eh, er zit, uh, ja joh. Maar goed, er is... Hier zo'n mooie band te dat. Ja, ja, ja, ja, goed. Er moet ook een beetje, een beetje smakers verschillen, want dat, dat heb je nou eenmaal. Maar goed, we gaan even met de leden van Vast Countenance nog even verder praten, want... Eh, ik heb me laten vertellen, want ik prik nog wel eens in op eh, de maandagavond eh, bij, een, bij de Volendamse omroep. En dan hoor ik collega Roy de Smet op die maandagavond. En ik hoorde daar ook dat ze daar een, in het Volendamse Museum, als ik het wel heb, een speciale expositie hebben ingericht voor het andere geluid van Volendam. Zijn jullie daar ook geweest? Begin bij jou, Anne. Nog niet. Nog niet. <laughs> Hoe zit het eh, met jou, Dirk? Ben jij eh, geweest? Ja, zeker, ja, zeker. Jij bent geweest en Sandrina natuurlijk. Nog niet. Ook nog niet. En Johan? Ook nog niet. Nee. nee, Maar, wel, eh, nee, nee, nog niet. Nog, niet geweest. Er staat een hele muur. <laughs> Ja, ah, Ja, het is niet de missen dus, begrijp ik. wat, wat ik weet wel wat, er staat een heel mooi... we staan vrij prominent, aanwezig. Ja. Dat is wel heel mooi. Ja, ja als... ik, heb nog, ik, moet er nog naartoe. Dat ga ik wel doen hoor. Ja. wel doen. Ja, ehm, <laughs> want hoe vinden jullie dat? Dat er op een gegeven moment dan toch ook iets daar eh, wat, wat eh, mee gedaan wordt. Want het andere geluid is kennelijk toch wel een beetje in opkomst. Het eh, bewijs is dat er vier weken lang hier het andere geluid ook behoorlijk ja, tentoongesteld wordt. Of tentoongespreid wordt, hoe je het maar noemen wilt. want leeft dat? ik ga eens even, even rondkijken. Wie kan ik daar even het woord voor geven? Ja, dus meteen schuchter van. Ja, gezien de andere bandleden nog niet eens naar de expositie gaan... zou ik zeggen dat het andere geluid hartstikke overleden is. Ja, het, maar ik heb het over... Ja, maar jij zegt het met een, eh, met een, eh, met een dubbele betekenis, Dirk, denk ik. Want eh, je kan ook zeggen, het andere geluid is het wat meer het populaire geluid dat dat overleden is. Zelfs Baxter's Online staat erin in die expositie. hey, dat is wel heel erg opmerkelijk. Maar uh, ja, nieuwe bands en ook eh, dus de wat eh, inmiddels verdwenen bands. Was er ook in de tijd dat jullie begonnen al sprake van zo'n cultuur met, eh, met bandjes? of is dat de laatste tijd dan toch weer nu een beetje weer opnieuw ja, aangewakkerd? uitgebreider hè, met het hele PX singer-songwriter Guild. deel. Dat, dat, had je toen niet. Toen nee. had je wel echt meer bandjes. Maar toen had je ook al Lupo bijvoorbeeld. Hè, dus voordat wij het deden. Ehm, dus Marcel eh, Veerman, Marcel Poesie, ze bent. Ja, die we hier gehad. Samen met, eh, met, dus eh, met zijn... die, deden dat, die deden dat ook al wel. Ja. Ehm, nou ja, en, en, en, en, nou ja, wij zijn daar mee begonnen. En met Dick Kwakman, de Elementric. Dus ja. had wat, nou ja, Dirk later met Baxter 09 dan. Ehm, maar ja. je had een wat kleinere scene. Maar je had al wel een aantal van die bands die, die dat deden, zeg maar. Ja, maar nu zie, zie je dus dat er toch wel wat eh, weer sprake is van... hé, hey, eh, er komt wat aan. Nee, maar de laatste jaren zijn, er zijn natuurlijk heel veel goede eh, bandjes voortgekomen. ja, songwriters ook, hè? Songwriters, dus... Ja. Ehm, ja, het is nu vrij breed. Het, het, en, dan heb je ook weer nieuwe mensen, hè, zoals Niels Buis. Komt volgende week. ja, ja, die is natuurlijk ook, vind ik heel goed. Ja, ja. Is uh, Nou ja, dat, Company... 23, 23, ja. 23. Eh, je hebt heel veel singer-songwriters, ook hele jonge ja. singer-songwriters... die ik ook nog niet gezien heb, maar die wel goed zijn. Ja, er zitten ook een aantal mensen in Volendam. Ja, er zit er ook een half eh, in Volendam. Die woont tegenwoordig in Edam. Daar hebben jullie ook mee te maken gehad. Want dat is degene die eh, het uh, geluid van, van deze e heeft gedaan. Jan. Ja, Jan. Ja. Want die, de is volgens mij een kleine aanjager in dat hele, hele verhaal, denk ik. Jan is in ieder geval eh, betrokken bij heel veel producties nu. Ja. Eh, van van uh, artiesten uit Volendam, Edam die een eigen EP of, of album maken. Dus ja. zeker. Hoe belangrijk is hij geweest in dit proces? Heel belangrijk. Voor 25? Ja, ja zeker. Ja. ja, wat, wat, want hij heeft, bij Lorem Ipsum heeft hij een kinderpianootje ergens bij, erin gebracht als producer. heeft hij ook iets bij jullie iets gedaan of niet? Nou, hij heeft zeker ook heel veel, weet je, hij heeft sowieso wel de, de, de, de, de vibe, hè? De, sfeer is toch wel wat meer, mhm. nou, wat, wat moderner dan we voorheen eh, eh, eh, hadden. Mhm. En dat is ook wel wat, vind ik, wel wat vrolijker, zo, hè? qua arrangementen. Mhm. Ja. dus dat heeft hij er echt wel een beetje ingebracht. Hè? Een beetje, beetje ritme, een bepaald soort ritmes. en nummeropbouw, daar heeft hij ook wel nou, zijn stempel op gedrukt. Dus hij heeft echt wel veel, eh, veel, in, veel ja, positieve invloed gehad op, op de EP. Ja. Oh, oké. Ja, veel goede ideeën. Ja, ehm, we gaan zo het laatste blokje eh, doen. Dus eh, oh, zo dadelijk. Maar eerst draaien we nog één nummer. En dan mogen jullie nog de laatste drie nummers uh, laten horen. is een band dat heet The Dozil Buddies. En dat nummer dat heet Yellow Flowers Bloom. hoor je misschien denken van... Hey, dat is toch wel een beetje een randje jaren tachtig muziek... als het gaat om de, ja, de duisterheid eh, wat, eh, wat dat betreft. De duistere klanken die je eh, hoort in Dozel Bodies. een beetje editorsachtig en misschien zelfs ook nog een beetje Cure-achtig. We hebben ze wel eens eerder laten horen. het is zover. we gaan het laatste blok doen... Drie nummers achter elkaar van de EP25 in een wat ander jasje. Dat dan weer wel. En we beginnen met Time on Our Side. Mother, I met a man doing the best he can. He can support me yet, but I can tell he means business. It's only braveness I have witnessed. pipe jobless. Can't buy my own blue jeans. I know where I'm heading. I'm gonna make it right tomorrow. We'll find a better place tomorrow. Just put your trust in me, yeah. And when all not too long. We're gonna think of today as a real kickstart. We're gonna get time on our side. part of our DNA. I wouldn't want it any other way. Underpaid, exploited, every day's an insult, but I know where I'm heading. I'm gonna make it right tomorrow. We'll find a better place tomorrow. Just put your trust in And when there's no real reason to. To fear the things unknown to you. Well, there's no Eh, Dank u wel. Ja, <laughs> <laughs> ja, het, is, het, is, net alsof ze gewoon op het podium staan. Eh, maar het is gewoon eigenlijk een beetje een soort huiskamer... Eh, wat we hier proberen te bewerkstelligen. Een beetje het sfeertje. Um, vraag het maar aan Harm Lake. Die waren hier twee weken terug. En die zaten gewoon ergens op een bank met z'n drieën. Dus dat ging ook allemaal heel goed. allemaal een beetje om warm te draaien toen voor de uitzending van Leo Blokhuis. Ja, je weet het nooit of Fast Counterance over een paar weken toevallig daar ook eh, zit. Misschien zit hij wel te kijken nu. Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Dat, eh, dat weten we natuurlijk niet. Eh, inmiddels staat de band klaar voor het tweede nummer in dit blokje. En dan komt er zelfs nog een derde nummer. Maar eerst gaan we luisteren naar Burning Up.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 Dus ja, dat, is altijd, vind ik altijd wel grappig. Dat mensen dan zeggen, wanneer gaan ze nou klappen? Ja, dat, dat doen we net als het laatste toontje geklonken heeft. Zo, dat is dan gezegd. En de laatste voor vanavond is Nothing Left. He was a promising athlete, now he's got nothing left. He had a future looking bright, now he's got nothing left. But it all ended up in tears, his face and lifelong 20 years. The dirty cash and he gave his youthful life. same old tale. Power and might in every era, the same traps of human delight. It happens over again like an ever repeating chant. La la la la la. La la la la la. He was a billion businessman, now he's got nothing left. He placed himself above the law, now there's nothing left. He built a paradise of crime that has been deported over time. Like an old time pharaoh, he ruled an empire of shame. Well, it's same old tale. Power and might in every era the same. Traps of human delight. It happens over. star in politics, now he's got nothing left. He struck a chord with many people, now there's nothing left. But as the story always goes, the captains on the ship just be two wolves, The fight over power left both men and bound to lose same old tale. Power and might in every era, the same traps of human life. It happens over again. dan moeten we nu ook even kijken. Want de livestream schijnt eh, een beetje problemen te hebben op uh, Jij Buis. Want eh, we zijn ook op, niet meer op het tv-kanaal. Dus dat is een constatering. maar <clears throat> volgens mij hebben we gewoon wel beelden van, voor de samenvatting. Want dat, dat gaat volgens mij wel lukken. Ehm, op een, een of andere manier schijnt het allemaal een beetje weer een hiccup te zijn in youtube lot. Nou, we gaan gewoon dan maar muziek draaien. Hier is Gunmol en hun laatst verschenen single Feed Your To My Dog. dat was hem. De nieuwe single van The Sign of Leo. En de dame die je erop hoorde, dat was Agnes Milievski. Klinkt Pools. Ehm, goed, eh, het is in ieder geval voorbij. Eh, jullie EP eh, e hebben jullie op een andere manier laten horen vanavond in, deze, in deze studio. ja, gaat dat hoe gaat het ook automatisch eigenlijk met spelen? want, want ja, we hebben één keer even gerepeteerd, maar ja, dat, dat, dat gaat dan wel. ja. je, ik bedoel, eh, in principe is het wel gewoon de basis van de nummers. Hè? Ja. En, en, anders speelt ook wel deels de partijen die ze gewoon ook op de plaat hebben gespeeld. Ja. Dus, ja, het was eigenlijk eh, gewoon eh, zo'n beetje de basis. Bij, natuurlijk. Dus, wat, wat zeg je, Annette? een beetje vanzelf. Het gaat allemaal vanzelf. Maar ja, 25 jaar bij elkaar samen, dan moet het... was ik er nog niet hoor. Het was jij er nog niet bij! <laughs> Oh. Nou, wel een tijd na 15 jaar, of zo. Zeker, ja. Ja. dus, dus, jij zit er ook al wel vrij lang eh, eh, bij. Ja. Jo, jo, is het langzittende lid. Samen ah. met, uh, eh, Jak. met Jak. Met Ja. En jij dus met, je, Jak, dat zijn... dat zijn de medeoprichters. De medeoprichters, ja. Ja, en dan, dan zijn er toch al aardig wat, wat mensen dan al die bij jullie in de band hebben gespeeld, als ik het zo Ja, 25 jaar gezien. Ja. Ja, weet je, we, hebben ook af en toe wel echt lange periodes gewoon in dezelfde formatie eh, eh, gespeeld. gespeeld. ja, ehm, ja we hebben best wel wat, wat gitaristen gehad, weet je. Maar de basis die staat in principe Anne, Jak, ik. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk, ja, met Cor is natuurlijk een tragisch verhaal. Ja, ja eh, ik dus, heb hem eh, niet aangeroerd vanavond, maar, maar, hij komt toch even weer te sprake. Maar hoe belangrijk was zijn rol in de, in de band? Ook heel belangrijk, destijds, zeker. Ja, met zijn zang en met zijn humor. En, ja. ja, ook een heel goede drummer. Ja. Dus ja, want ik, eh, ik eh, las even een eh, wat beklemmen. Nou, ik kreeg dat toch wel weer eventjes zo van een brok in mijn keel... toen ik een, een blog las van Koen Snoek. Ik heb de man één keer gesproken. En daar stond een beetje ook dat hele verhaal van... wat koor en neeltjes vrouw natuurlijk is overkomen. in dat tragische verhaal met de MH17. Dus ja, eh, maar ja, dat heeft eh, natuurlijk ook eh, zijn sporen bij jullie achtergelaten in ja, dat, dat heeft natuurlijk heel veel impact gehad. Vooral toen in de in die eerste jaren. Hè? Ja. Dat, absoluut. En nu is het natuurlijk zometeen de tienjarige... ja, die zit eigenlijk al tien jaar geleden. Ja. Ja. Dan sta je er ook weer bij stil. Ja, ehm, goed. ja, we hebben het even kort aangeroepen. En dan de laatste vraag natuurlijk. Hoe vonden jullie het? Leuk. Ja? heel leuk. Ja, ja. Eh, mooie, mooie setting zo. Ja. Leuk, leuk spelen. En, ja. Eh, jullie, eh, ja, alleen het, het internet nokte er even mee. Dus, maar de beelden hebben we nog ergens. Dat is dus dat, van overbelasting. Dat zou, zou, het kunnen, denk je? Ja, dat, <laughs> Eh, het is niet te hopen dat eh, als Niels Buis volgende week... dat we hetzelfde probleem hebben. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Toch. Goed, uh, dank. komen we gewoon nog een keer doen. Ja, ja, ja. <laughs> dank dat jullie geweest zijn. en, graag tot een andere keer. Succes. Ja. En eh, ja, we zien je wel ook in Volendam. Ah, dat, eh, dat, eh, die kans is niet geheel ondenkbeeldig. We gaan nog even wat nummers laten horen. Bijvoorbeeld deze van The Lost Noise. Het is morgen een single die uitkomt. En dat nummer dat heet Beautiful Mistake. Hij is er volgende week, Niels Buis. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Los Noise. Die komt volgende week, wat zeg ik, komende eh, vrijdag uit.